Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Goed nieuws voor mensen die wel eens met de trein reizen. Als het aan vakbond CNV ligt, zijn er de komende tijd geen stakingen meer. De NS had een laatste bot op tafel gelegd en leden zijn daarmee akkoord gegaan. Dat is fijn voor deze mensen, want die moesten tijdens de acties van vorige maand iets anders regelen. De trein duurt normaal gesproken 12 minuten en deze bus duurt 56 minuten voor hetzelfde stuk. Dus dat is wel balen. Ik moest de trein nemen. Toen dacht ik, eh, nou ja, dan pak de auto van mijn zoon mee, maar de accu is leeg. Dus alsnog moet ik met bus. Ik moet naar Hilversum, ik werk op mijn basisschool en ik kom nu dus echt veel te laat. Vind ik wel balen. Ja, kan trouwens zijn dat de acties niet helemaal van de baan zijn. Twee andere vakbonden laten nog weten of zij ook akkoord zijn. Voor de derde nacht op rij is er in Arnhem een auto uitgebrand. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere wagens. De afgelopen twee nachten raakten acht auto's beschadigd door brand en vorige week ook al vijf. De politie onderzoekt of er een verband is tussen al die branden. Voor zover we weten is er nog niemand opgepakt. Een flex flexwoning met nationale hypotheekgarantie gaat hem niet worden. Het probleem is dat flexwoningen van een gemeente vaak maximaal 15 jaar ergens mogen staan. En een hypotheek sluit je meestal voor 30 jaar af. Met nationale hypotheekgarantie word je geholpen als je je hypotheek niet meer kan betalen en je je huis moet verkopen. Die regeling komt er dus niet als je een flexwoning koopt. En met het mooie weer van de afgelopen dagen was het op veel plaatsen dikke druk op het water. Om te voorkomen dat daar files ontstaan, heeft de Rijkswaterstaat extra mensen ingezet bij sommige sluizen. De Telegraaf liep een tijdje mee met Roland, die als steward bij de Oranje Sluizen bij Amsterdam staat. Daar gaat het in de chaos soms bijna mis. Ik vind het alleen maar mooi als hij er dicht op ligt. Ja, dat is prachtig prachtig vond ik dat eigenlijk wel hoor. Dat zijn de beste mensen. Die ja, Nou, de meesten die houden toch best, best een afstand op. Maar ja, dit was toch een bijna uh, aanvaring. Nee, dat viel wel mee. Nee, overdrijf ik hier? Bootje. Een beetje wel, ja. Ja, zijn doel is om zoveel mogelijk bootjes tussen de sluisdeuren te proppen... zodat er extra veel in één keer door kunnen. Het weer af en toe wolken en af en toe zon. Op de meeste plekken blijft het vandaag droog. Maar in het oosten en zuidoosten kan het later wel gaan regenen en onweren. Het wordt 22 tot 27 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De werkzaamheden op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam veroorzaken de hele ochtend al vertraging. Vertraging neemt een beetje af bij Nieuw-Vennep, nog wel 10 kilometer file. Klein kwartiertje oponthoud doordat de rijstroken versmalt zijn daar.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 is the band getting bigger? Is it mirror? Is the band getting bigger? Is it mirror? Is it mirror? Is it mirror? Is it Is it Is it Is it Is it Sif, no. On baseline, Martina Nanny's come. On baseline, Sif, no. On baseline, no. On baseline, Martina Nev. Uh, okay. married. Here I am. She get married. Here I am married hear him from Mary. And on Mike Gambana. And on Mike Gambana. And on Mike Gambana. And on Mike Gambana.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 De overheid ziet flexwoningen als een van de oplossingen voor het woningtekort. Ook vannacht is in Arnhem weer een auto uitgebrand. Dat gebeurde de afgelopen twee nachten en vorige week ook al. De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen de branden. In de oudste bibliotheek in Hongarije heerst een keverplaag. De beestjes hebben gaten gemaakt in tienduizenden boeken. Alle boeken worden nu zes weken in afgesloten plastic zakken gedaan. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar in het zuidoosten kan een bui vallen.